Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een man heeft in Suriname zeker negen mensen doodgestoken. Het zijn vier volwassenen en vijf kinderen. Volgens Surinaamse media zijn het zijn eigen kinderen. Een dochter van zes is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben de vader in zijn benen geschoten omdat hij hen met een mes aanviel. Hij is opgepakt en over een motief is nog niets bekend. Media in Suriname schrijven dat de man al langer psychische problemen had. In Zweden zijn drie mensen om het leven gekomen door storm Johannes. Die trok sinds gisterochtend over het noorden van Zweden en over Noorwegen en Finland. De storm is inmiddels gaan liggen, maar zorgt nog steeds voor overlast. Veel wegen zijn onbegaanbaar geraakt en ook het spoor is beschadigd. Vandaag wordt alles met machines opgeruimd. Tienduizenden mensen zitten nog zonder stroom. President Zelensky zegt dat er snel vrede kan komen in Oekraïne... als Poetin instemt met een Amerikaans 20-puntenplan voor een einde aan de oorlog. Daar zijn de afgelopen maanden gesprekken over gevoerd... met zowel Rusland als Oekraïne. Vanavond spreekt Zelensky met president Trump in Florida... verder over het voorstel om een einde aan de oorlog te maken. Op NPO Radio 1 is het radiomoment van 2025 bekendgemaakt... Een jury van radiomakers koos voor het moment waarop presentator Frits Spits aankondigde dat hij dit jaar ging stoppen met zijn programma De Taalstaat. Volgens de jury was Spits aankondiging het meest indrukwekkende fragment van dit jaar... vanwege de kenmerkende manier waarop Spits dat deed. En ook omdat er met een afscheid een einde kwam aan een radiocarrière van 52 jaar. Spits noemt het geweldig dat zijn fragment is gekozen en is er erg trots op.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 Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind.